Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De uitlevering van een veroordeelde drugsmokkelaar aan Turkije is toelaatbaar. Maar minister van de Steur van Veiligheid en Justitie moet wel onderzoeken... onder wat voor omstandigheden hij vast komt te zitten in Turkije. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. De minister moet onder meer achterhalen hoe het is gesteld met de mensenrechten van gevangenen. Vanwege de spanningen in Turkije en de vele arrestaties onder rechters en officieren van justitie... ligt uitleveren momenteel erg gevoelig. In het oosten van Turkije zijn vandaag al drie aanslagen gepleegd. Daarbij zijn in totaal negen mensen om het leven gekomen. 225 mensen raakten gewond. Bij de derde aanslag vanmiddag ontplofte een bermbom in het zuidoosten van Turkije. Drie militairen kwamen daarbij om het leven. Zes collega's raakten gewond. Koerdische rebellen zouden achter de aanslag zitten. Bij eerdere twee aanslagen vandaag ging een autobom af voor een politiebureau. Daarbij kwamen in totaal vier agenten en twee burgers om het leven. Een van die aanslagen is volgens Turkije het werk van de Koerdische terreurorganisatie PKK. Malta verkoopt voor veel geld Europese paspoorten aan niet-Europeanen. Het eiland startte twee jaar geleden een dubieus programma... waarmee extra geld moet worden binnengehaald. Wie veel investeert kan een Europese pas krijgen. Inmiddels zijn er al zo 700 van verkocht. Minister Dijsselbloem is niet onder de indruk van de boetes die zijn uitgedeeld aan vier medewerkers van de Rabobank. Voor hun betrokkenheid bij de Euribor-affaire moesten de bankiers van de rechter tussen de 750 en 3000 euro betalen. De minister van Financiën snapt heel goed dat veel mensen dat een milde straf vinden voor wat ze hebben gedaan. De Rabo-medewerkers hebben jarenlang gesjoemeld met de rente die de banken elkaar berekenen. De Rabobank moest in verband daarmee zelf een boete betalen van 774 miljoen euro. Het weer op de meeste plekken flink zonnig. In het zuiden en noorden wel wat bewolking. Met in het zuiden kans op een enkele bui. Het is 22 tot 26 graden. Morgen in de loop van de dag bewolkt en enkele buien. Daarbij is ook lokaal kans op onweer. Het blijft wel warm met maximaal 27 graden.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 En eh, we gaan maar gauw beginnen, want dan eh, kunnen we er meer draaien dan 15. Eh, <laughs> misschien wel 16. we beginnen met Billy Ocean, zometeen met Loverboy. En daarna Jimi Hendrix met Voodoo Child. Veel plezier nog dit uur. Thank you. Thank you. van Jimi Hendrix Experience. En, pardon, neem me niet kwalijk, eh, meneer. Got myself a <laughs> ja. Gewoon, gewoon gaan beginnen, zonder dat hij toestemming heeft. Maar goed, in ieder geval, eh, in 1969 het Woodstock Festival. Dat duurde van 15 tot en met 18 augustus. En vandaag is het 18 augustus, 57 jaar, 47 jaar geleden... speelde Jimi Hendrix dit nummer door op eh, het Woodstock Festival dankzij Henny de Hane. Um, we gaan tien jaar terug in de tijd van 69 naar 59. En je hoorde hem al, Cliff Richard, Bed, Sand Drifters en Living Doll. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living dog. Well, take a look at her hair, it's real. And don't believe what I say, just feel. Don't lock her up in a trunk, so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her over eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. It's real, and if you don't believe what I say, just feel. Lock her up in a trunk, so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living Got her over eye and that is why she satisfies my soul Got the one and only walking, talking, living doll Living Doll uit 1959, Cliff Richard samen met zijn Drifters. En we gaan nu weer 20 jaar verder, geen 69 maar 79, de top 100 hit. Hier is Lowell George, Cheek to Cheek. Road. Hij is lid geweest van de groep Little Feet. Ook heel eventjes van The Mothers of Invention.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 They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now spots on my apples, but leave me the birds and the bees. you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise purple parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. In 2002 hadden we nog een uitvoering van dit nummer door de Counting Crows. Ook niet slecht, maar ik geef de voorkeur aan deze van eh, Joni Mitchell. We gaan weer even de rust opzoeken van de jaren 50. En met eh, dit nummer uit 1956 mag je wel spreken van rust. Hier is Bing Crosby samen met Grace Kelly. True Love. honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you So on and on it'll always be true love, true love for you and I have a God. got to give to you and to give to me love forever. True. For you and I have a God. nothing to do but to give to you and to give. gigantische in 1956. En terecht, niet alleen in Amerika, maar all over the world. Bing Crosby en Grace Kelly met True Love. Het is tijd voor The Beatles. Twee tracks van het album Help. De eerste komt van John Paul, You've Got To Hide Your Love Away. In 1965 ook, voor, ook een hit voor de Engelse groep The Silky. En de tweede nummer, I Need You, is een compositie van George Harrison. The Beatles met eh, twee tracks van het album Help. stand head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling two foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me and I hear them say. and it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. you told me you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. You've got to hide your love away. and I need you van het album van The Beatles. Help! Trouwens, 18 augustus is ook in Beatle-leven een eh, redelijk interessante datum. Want op 18 augustus 1962 traden ze voor het eerst officieel op als John, Paul, George en Ringo in Birkenhead in Engeland. En voordat ze optraden hebben ze Ringo eerst even twee uur lang eh, alles laten oefenen op de drums. Maar dat was dus de officiële eh, datum dat de Beatles als John, Paul, George en Ringo voortaan door het leven zouden gaan.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 Got to Get You Into My Life van Cliff Bennett... werd geproduceerd door eh, Paul McCartney. En je hoorde hem op de achtergrond ook behoorlijk duidelijk aanwezig. En in de tekst stond ook... Electrical Banana is gonna be a sudden grace. Daar mag je van denken wat je wil. Ik ga het niet uitleggen. We gaan naar een 3 in 1. Een Nederlandse bands. Allemaal beginnen met de T. Teach in T-Set en de Tillman Brothers. En we beginnen met Teach in Goodbye Love. Komt ie aan, hè? 1, 2. Ja. 3-in-1 met Nederlandse groepen. Dat waren eh, Teach-In met Goodbye Love. De T-Set met If You Don't Believe... Pardon, If You Do Believe in Love. En de Tilman Brothers met Little Bird. We gaan even over de grenzen met het eh, Duitse trio. En dat heet ook trio. En dat, heeft, dat zingt dan da da da... I don't love you, you don't love me. Aha, aha, aha. at you and it's about to get Johnny Bristol met Hang On In There Baby uit 1974. Negen jaar later hadden Frankie Goes to Hollywood een hit met Relax. Frankie Goes to Hollywood and Relax. Don't do it. Ehm, de laatste is een instrumentale. En toen ik hem van de week even draaide thuis... toen dacht ik bij mezelf van... Oliver Onions, dat is de groep. Nooit van gehoord. En het nummer kende ik ook niet. Het heette Sandokan. Of dat heet het eigenlijk. En eh, ik weet alleen dat er toen de tijd in de jaren 70 een televisieserie was die zo heette. Maar het nummer ken ik niet. Oliver Onions en Sandokan. Die maakte even een eind aan eh, Sandukan van Oliver's Onions. Als we er ooit aan toekomen, dan spelen we hem wel een keer helemaal. Dit was Matchbox, nummer 31. En eh, we wensen u een bijzonder prettig en zonnig weekend. Hopelijk zit dat er voor eh, de komende drie dagen allemaal in. En dan zijn we de volgende week weer met Matchbox nummer 32 van 2 tot 4 op donderdag 25 augustus.